in een videocall vanmiddag. Volgens de Franse president Macron heeft Trump gezegd dat hij het gaat doen. En ook dat ze alleen over grondgebied kunnen praten als Oekraïne er ook bij is. Dat is vrijdag niet zo. Vanmiddag was Zelensky wel bij de videocall. En ook NAVO-baas Rutte zat achter zijn laptop. Hij laat weten dat hij tevreden is over het gesprek en dat de bal nu bij Poetin ligt. Vlakbij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met migranten omgeslagen. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN waren er bijna 100 mensen aan boord. Minstens 20 van hen zijn verdronken. Nog eens 20 anderen worden vermist. De andere mensen zijn naar een opvangcentrum op Lampedusa gebracht. In Genève, in Zwitserland, kun je tijdelijk gratis met het OV. De stad heeft de trein, bus, tram en boot gratis gemaakt om luchtvervuiling van auto's tegen te gaan. Ook in Zwitserland hebben ze een hittegolf en dat zorgt in Genève voor te veel smog. Het gratis OV in Genève is een primeur voor Zwitserland. En haring met uitjes gekocht bij de Albert Heijn of de Plus niet opeten en gauw terugbrengen, zeggen die twee supermarkten. Mogelijk zijn ze besmet met de listeria-bacterie. Met diezelfde bacterie ging het deze week in Frankrijk helemaal mis. Twee mensen overleden na het eten van Franse kaasjes... die worden gemaakt in een fabriek in midden-Frankrijk, zegt correspondent Frank Renaud. De fabriek zelf zegt testen te hebben gedaan... maar geen sporen van de bacterie te hebben gevonden. Dus ook daar weten ze niet waar deze besmetting vandaan zou komen. Het is afwachten wat het onderzoek daarna gaat opleveren. Voedselorganisaties in Frankrijk wijzen er wel op... dat dezezelfde fabriek twee maanden geleden ook al een besmetting met de listeria-bacterie had. De meeste mensen worden niet ziek van die listeria-bacterie maar mensen met een zwakke gezondheid, ouderen en zwangeren kunnen er een heftige infectie van krijgen. Het weer, veel zon, 28 tot 34 graden. Langs de kust iets koeler. En het blijft nog lang warm.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam de langste file. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep is de vertraging nu een uur. Een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag bij Burgerveen ook een kwartier oponthoud.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 Een taxi, het is te laat, het is voorbij. na na center seek the dark ahead if I stay. waiting for your loving all the time it's been here right in front of me. of me. Draw the line, I'll step across even further.